Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De nieuwe noodopvang voor asielzoekers in Uggelen kan morgen toch niet open. Gisternacht ging daar een explosief af. Ramen en deuren werden vernield en ook raakte de ingang beschadigd. En wie erachter zit is nog niet duidelijk. Het COA zei na de ontploffing dat de opvang morgen gewoon open kon. Maar de schade blijkt toch te groot te zijn om morgen al mensen te kunnen ontvangen. De noodopvang in Uggelen is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Een oude Limburgse vermissingszaak is opgelost. In 1990 verdween Angelique Hendricks uit Stijn op 18-jarige leeftijd nadat ze van huis was weggegaan. En haar DNA is nu gekoppeld aan een schedel die al jaren terug in België is gevonden, vertelt deze misdaadverslaggever van de krant De Limburger. Die link is eigenlijk nooit gelegd. Eh, in 2012 is er wel door de Belgische autoriteiten DNA afgenomen van, eh, van de schedel. En België is pas sinds kort, sinds dit jaar, aangesloten bij iFamilia. Dat is een eh, DNA-databank van Interpol. Ja, en toen ze eh, dat DNA-profiel eh, invoerden dit jaar... toen was het eigenlijk binnen drie uur, zeg ik uit mijn hoofd, een hit. En tennislegende Rafael Nadal stopt volgende maand met tennissen. De Spanjaard van 38 kondigde vanochtend zijn afscheid aan op X. Het ging de laatste tijd niet zo best met Nadal, zegt sportcommentator Marcella Misker. We zagen hem bij de Olympische Spelen nog eh, voor het laatste eh, in actie. Toen verloor hij van Novak Djokovic in de tweede ronde. Op Roland Garros, geliefkoosde Roland Garros, dat hij 14 keer won. Daar verloor hij in de eerste ronde van Alexander Zverev. Hij staat 158 op de wereldranglijst. En ja, dan word je niet meer geplaatst. Het wordt steeds moeilijker. Ja, Nadal won 22 Grand Slam toernooien. In totaal stond hij 204 weken allereerst op de wereldranglijst. Het weer dan nog. Het is nu nog droog met tussendoor kans op een heel klein buitje bij een graad of 14. Vanavond is er overal meer kans op regen. Morgen vooral een droog dagje met veel zon bij zo'n 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer, 6 kilometer. En op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer.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 What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paula, give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. You say you love me, you say you love me, but you're never there for me. Yeah. Mm. suppose I be acting shady. You're acting crazy. Breathe, For the fourth time, make I make it very clear to you, you're very dear to me, an honor of my share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you Me stand up like a man and I'll be okay. there because I care for you Long time you're telling me not a girl I compare to you Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave, cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Ship yo, so what's that supposed to be about, baby?